en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. IMF-topvrouw Lagarde is door een rechter in Parijs schuldig bevonden aan nalatigheid, maar krijgt geen straf. De zaak stamt uit 2008, toen Lagarde minister van Economische Zaken was. Een geschillencommissie bepaalde toen dat de Franse overheid 400 miljoen euro moest betalen aan zakenman Bernard Tapie. Lagarde ging daarmee akkoord, terwijl later bleek dat Tapie banden had met een lid van de geschillencommissie. Lagarde had dat moeten controleren, oordeelt de rechter, maar die vond een straf voor de huidige IMF-topvrouw niet nodig. Het Tergooi ziekenhuis in Hilversum erkent dat er fouten zijn gemaakt in de zaak van een hockeyer die in november 2014 overleed. De man van 21 kwam met pijn op de borst naar het ziekenhuis en overleed een halve dag later zonder dat een specialist hem had gezien. Het ziekenhuis erkent ook dat het fout was om zijn nabestaanden een schadevergoeding te geven op voorwaarde dat zij niet met de pers zouden praten. Twee mannen die betrokken waren bij de AZC-rellen in Geldermalsen hebben werkstraffen gekregen. Een jaar geleden moest een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum worden stilgelegd, omdat door de rellen voor de deur een dreigende situatie was ontstaan. Eerder werden andere betrokkenen al veroordeeld, onder meer tot celstraffen van een paar maanden. Een actiegroep tegen verbreding van de A27 bij Utrecht heeft binnen een paar dagen 30.000 euro opgehaald. Met dat geld willen ze een nieuw onderzoek naar de noodzaak van de verbreding financieren, meldt RTV Utrecht. Minister Schultz wil extra rijstroken op de A27 en die gaan ten koste van Bos in Amelisweert. De gemeente Utrecht en De Beeld zijn hier fel tegen. De actiegroep zegt dat de verbreding niet nodig is. Het weer, het is droog. Vannacht ligt de vorst en plaatselijke mistbank. Morgen lossen de mist en lage wolken geleidelijk op. Overdag zijn er flinke perioden met zon. Alleen in het noorden van het land meer bewolking. En het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad staan er vooral bij Rotterdam en bij Den Haag. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een kapotte vrachtwagen... tussen Roelof en Leidsendam, 13 kilometer... Op de A20 wat problemen. Richting Gouda tussen het plein en Moordrecht 8 kilometer na een ongeluk. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 eh, kilometer daardoor door eh, een ongeluk en de kijkers.